4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Na de aardbeving vanochtend in Groningen zijn er 42 schademeldingen binnengekomen... meldt de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,5. Het epicentrum lag in Garrelsweer in de gemeente Loppersum. Daar is twee keer melding gemaakt van een acuut onveilige situatie. PVV-leider Geert Wilders wil een parlementaire enquête... naar politieke beïnvloeding van zijn minder Marokkanen-proces. Hij is ervan overtuigd dat minister Opstelt in 2014 heeft aangestuurd op vervolging. Aanleiding is onder meer een Kamerbrief waaruit blijkt dat toenmalig minister Opstelte in 2014 overleg heeft gehad met de top van het OM over Wilders en zijn uitspraken. Volgens de Telegraaf zou Opstelte een paar jaar eerder tegen een topambtenaar hebben gezegd dat Wilders moest worden vervolgd. In Hellendoorn is een span met paarden op hol geslagen tijdens een menmarathon. De wagen reed door een hek, twee toeschouwers raakten gewond. De menner en zijn bijrijder vielen uit de wagen, het is onduidelijk hoe het met hen is. Aan de jaarlijkse menmarathon doen meer dan 100 mensen mee uit Nederland en Duitsland. Met twee paarden of ponies voor de wagen leggen ze eerst een parcours over de weg af. Daarna moeten ze zes hindernissen zo snel mogelijk passeren. Maar door de span op hol sloeg is nog onduidelijk. En de eerste radiofielelezer van Nederland, Rob van Rees, is overleden. Toen Van Rees in de jaren 60 begon waren er nog nauwelijks files. Maar hij werd voor het radioprogramma Auto in Avro aan gevraagd... om wekelijks de verkeersinformatie voor te lezen. Op een bandje sprak hij in wat er aan verkeersdrukte, wegwerkzaamheden... of andere overlast werd verwacht. Later, toen de file-druk toenam... verzorgde hij met collega's van de verkeerspolitie... dagelijks het file-nieuws op de radio. Later werd hij ook politiewoordvoerder. Rob van Rees is 80 jaar oud geworden. En dan het weer, vooral in het noorden droog, met af en toe zon. In het zuiden zijn er meer wolken en kan een enkele bui ontstaan.